Het dodental loopt waarschijnlijk nog op, want veel slachtoffers zouden nog onder het puin liggen. Een heftig auto-ongeluk op de A58 bij Tilburg gisteravond. Rond half elf knalde een Kia tegen de vangrail en sloeg hij over de kop. In de auto zaten drie volwassenen en vier kinderen. Een van die kinderen werd na de crash buiten de auto gevonden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat weten we niet. Een deel van Cuba heeft weer elektriciteit nadat het land twee keer binnen één dag zonder stroom was komen te zitten. De elektriciteit viel eergisteren uit nadat een van de grootste energiecentrales ermee was opgehouden. En gisterochtend viel de stroom opnieuw uit. Zeker twee energiecentrales zijn weer hersteld, maar de rest dus nog niet. En deze artiest is officieel opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Cher natuurlijk met haar hit Believe. De benoeming was al even bekend, maar gisteravond was het feestje. In de speech zei de zangeres dat ze ook na tegenslagen altijd is doorgegaan... en dat andere vrouwen dat ook moeten doen. I'm talking to the women, okay? You guys are on your own. You we've been down and out and, and we keep striving and we keep going and we keep building and we are somebody. Elk jaar wordt de Rock Roll Hall of Fame aangevuld. Naast Cher zijn ook andere, onder meer Mary J.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 Welkom bij de zoveelste aflevering van ZFM Jazz op zondagmorgen. Een programma dat al heel lang loopt in de geschiedenis van de Zandvoortse radioomroep. Vandaag samengesteld dit door Peter den Boer van 10 tot 12. En het thema, het lijkt eenvoudig, maar het is het niet. Van 10 tot 11, allemaal composities van Gershwin de beide Gershwins. En van 11 tot 12 allemaal composities van Cole Porter. Allebei groot leveranciers in prachtige jazz-standards. Veel plezier alvast van tevoren. we gaan nu nog even luisteren naar Mulder en Mulder. Ja, zoals gezegd. Eh, vandaag een, eh, een, een, van, van alles wat, zal ik maar zeggen. Met eh, als het eerste uur allemaal stukken van George en Ira Gerswin. En daarna Cole Porter. Mulder en Mulder hoorden we en nu horen we Mulder, Vivian Swonderful. Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton, his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie, they kept the laughs busy. That's how people are. They laughed at me, wanting you said it'll be hello and goodbye. But oh, you came true. Now they're eating humble pie. They all said we never could be happy. Darling, let's take a vow. And ho, ho, ho, who's got the last laugh? He, he, he. Let's set the best laugh. Ha, ha, ha. Who's got the last laugh now? They at Christopher Columbus. Dat waren eh, Mulder en Mulder. En eh, ja, het is een klein beetje gedoe, een heel klein beetje gedoe... met de eh, technische apparatuur. Nou, dat gebeurt niet vaak, maar toch gaat dat soms gebeuren. Ja, dan gaan we natuurlijk gewoon Improviseren sneller dan het geluid. Zo gaat het nu eenmaal. En eh, dan gaat alles weer gewoon goed komen. is <coughs> Fitzgerald, als het goed is. Oh, Lady Be Good. listen to my tale of woe. It's terribly sad but true. All dressed up, no place to go. Each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy. Can't go on like this. I could blossom out with somebody just like you. Oh. a starry skies above, but not for me. With love to lead the way, we'll find more clouds of gray than any Russian flay could guarantee. I was a fool to fall and get this way. Hi ho, alas and also like a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. God for me. Although I can't dismiss the memory of her kiss. Spabba up, baba up, baba up, baba ba. She's not for me. Ja, dat was een zingende en spelende Oscar Peterson. Die we uh, voornamelijk kennen vanwege zijn onwaarschijnlijk virtuoze pianospel. Maar af en toe staat hij ook op de plaat als hij zingt. But not for me. Billy Holiday, I love you Porky. I love you, Porky. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay with you forever, and I'll be glad. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hand. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's going to handle me is so. It's going to be like dying, Poggy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. Take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Billy Holiday met een Gershwin compositie. Het eerste uur vandaag wordt gewijd aan alleen maar composities van Gershwin. De Gershwinnen George Gershwin, geboren in 1896 en zijn broer Ira, geboren in 1898. De een combineerde, de andere maakte de teksten. Ze zijn eh, wereldberoemd geworden door hun onnavolgbare reeks composities. Ehm, individueel waren ze ook succesvol, maar met z'n tweeën hadden ze een klik en brachten ze de mooiste nummers uit... die tot op de dag van vandaag door onwaarschijnlijk veel jazzmuzikanten worden gebruikt... om op de plaat te worden gezet of te worden gespeeld. Hun eerste musical samen, Lady Be Good, in 1929. En daarmee begon hun gigantische carrière. Een compositie van Gershwin wordt nu gespeeld door... <laughs> ja, onze eigen Johnny Meyer. I've Got Rhythm. Rhythm Johnny Meyer. En die werd begeleid door Wim Overgouw op de gitaar. Jacques Scholt op de bas. En Mr. John Engels op het slagwerk. En we gaan nu naar Liza Stansfield. They can't take that away from me.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 again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, <laughs> the way we dance till three, the way you changed my life. No, they can't take that away from me. stand for you, they can take that away from me. Ik ga nu een opname laten horen uit 1939, ja. En dat is in het kader van de geschiedenis 50 jaar Blue Note. Daar is een serie uitgekomen om, eh, om te gedenken... welke prachtige opname de wereldberoemde jazzlabel Blue Note... allemaal eh, op de plaat en cd heeft staan. Sidney Bechet met een... Eh, compositie, een Gershwin-compositie, Summertime. Die Summertime is nou wellicht een van de meest opgenomen titels. Ik denk dat je ook uitzendingen kunt vullen met alleen maar eh, de titel Summertime. Maar we maken keuzes en uh, Sidney Bechet, de sopraan saxofoon, is de man die de eer krijgt. ook weer een eh, Gershwin compositie in dit programma... waar het eerste uur alleen maar Gershwin composities worden gedraaid. De oude Gershwin, de vader van de Gershwin jongens... Die, eh, dat was een Joods-Russische immigrant uit Sint-Petersburg... die in 1890 naar Amerika emigreerde om daar een nieuw bestaan op te bouwen. En die George Gershwin bleek een... Eh, muzikaal talent te zijn. Hij was eh, een tijd plugger in, in, New York. En hij eh, platenplugger en kreeg in die tijd eh, les van Charles Huppeldepup. En later volgde hij muziektheorie, orkestdirectie, harmonie en muziekgeschiedenis. Hij was gewoon een muzikaal zeer goed onderlegde man. En zijn grootste compositie, Rhapsody in Blue uh, eh, American in Paris en natuurlijk Porky en Bess. Het volgende stuk op de draaitafel wordt gespeeld door Barney Kessel, gitarist. En de titel is A Foggy Day in London Town. Foggy Day in London Town. Barney Kessel. Ik heb nu een Nederlandse groep rondom de fantastische klarinetist Jan Morks. Een eh, icoon op gebied van klarinet, zullen we maar zeggen. De man die eh, zichzelf verhief door zijn spel boven de rest. Hans van Wil, vibrafoon. Rob Aangebeek, piano. Nico de Wolf, gitaar. Adrie Braat, de huidige leider van de Dutch Winkel is aan de bas... en onze eigen een beetje Zandvoortse Nanning van der Hoop op het slagwerk. Wederom een compositie van Gershwin. En het is eh, getiteld Strike Up the Band. Terecht applaus voor de band van Jan Morks. Van Jan Morks gaan we naar Louis van Dijk... die als begeleiding mm, twee mensen heeft. Eh, de Deen Niels Henning Ursut Pedersen op de bas... en Terry Silverlight op het slagwerk. En we gaan eh, luisteren naar een prachtige ballad... Someone to Watch Over Me. is de naklank. Louis van Dijk, Someone to Watch Over Me. Ja, Ode aan Benny Goodman is een cd die ooit is eh, uitgebracht door de heren Frits Landersbergen, vibrafoon, Bernard Berghout, klarinet, Wim Overgouw, gitaar, Peter Iepma, slagwerk, Pim Jacobs, piano, Ruud Jacobs op de bas. Alleen de eerste twee zijn nog actief in het eh, jazzleven. En we gaan luisteren naar een eh, prachtige compositie, Liza. Ik ga nu... We zijn al een beetje langzaam naar het einde van het eerste uur... waarin alleen maar gedraaid werd composities van Gerswin, de Gerswinnen. Ik ga naar de Young Sinatra's en ehm, een prachtig stuk. I've got a crush, a crush on you. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was well. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that I'm attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you sweetie pie all the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool? Could you care? In a lovely cottage that we could share, the world will pardon my mush because I have got a crush my baby, on you. Ja, luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Het eerste uur was gewijd aan alleen maar composities van Gershwin. De Gershwinnen. Het tweede uur zal bestaan uit composities van Cole Porter.